Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De nieuwe president van de Nederlandse Bank wordt Klaas Knot. Ingewijden in Den Haag melden dat het kabinet hem vanmiddag zal benoemen. Knot is nu topambtenaar op het ministerie van Financiën en hoogleraar in Groningen. Op het ministerie van Financiën was hij nauw betrokken bij de plannen om de cultuur bij de Nederlandse Bank te veranderen. Volgens Haagse bronnen wordt hij daarom als de juiste man beschouwd. De topman van winkelketen C1000 heeft een boete gekregen van de financiële waakhond AFM. Topman Heidman had op een bijeenkomst verteld over een komende overname van Super de Boer. Een van de aanwezigen belde meteen zijn bank en plaatste een kooporder voor aandelen Super de Boer. De topman van C1000 moet voor straf 200.000 euro betalen. De prijs voor een gemiddelde koopwoning is vorige maand met ruim 2% gezakt vergeleken met een jaar eerder. Die daling is twee keer zo groot als in maart, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Vrijstaande huizen daalden het sterkst in prijs. Het geluid bij poppodia, festivals en evenementen moet voortaan voldoen aan een vaste norm. De brancheverenigingen hebben met elkaar afgesproken dat het aantal decibellen tijdens concerten niet hoger dan 103 mag zijn. Daarnaast worden de organisaties verplicht om oordoppen in huis te hebben voor bezoekers die erom vragen. En moeten ze voorlichting geven over mogelijke gehoorbeschadiging. De organisatie van de Olympische Spelen in Londen volgend jaar heeft meer dan 20 miljoen aanvragen gekregen voor kaartjes. Het populairste onderdeel is de atletiekfinale van de 100 meter. Daarvoor willen meer dan een miljoen mensen een kaartje, terwijl het stadion in Londen maximaal 80.000 mensen kwijt kan. Volgende maand wordt er gelood, dan wordt duidelijk wie er een kaartje krijgt. Het weer, zonnig en droog, alleen in het zuidoosten is er kans op een bui. Het wordt 17 graden op de Wadden en 20 in het oosten en zuiden. Morgen is het zonnig en warm met temperaturen van ruim 20 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat bij Zoeterwoude Rijndijk 4 kilometer. Er staat een kapotte vrachtwagen en daarom is de rechterrijstrook dicht.